uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Delft is aangeslagen door het dodelijk ongeluk... waarbij een auto in een kanaal terecht kwam vannacht. De bestuurder overleed in het ziekenhuis, vertelt de politie. Eén man die kon zichzelf nog eh, bevrijden... en de andere man, de bestuurder, die is door de brand weer eh, uit de auto bevrijd. Ze zijn allebei zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis... en helaas is de bestuurder die door de brandweer is bevrijd... Eh, aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. Ook werden twee vrouwelijke lichamen in het water gevonden. Mogelijk zaten zij ook in die auto. Het is nog onduidelijk hoe de wagen in het water terecht is gekomen. Het Israëlische leger roept Palestijnen op weg te gaan uit het centrum van Gan Yunis, de grootste stad in het zuiden van Gaza. Bij die stad wordt al dagen gevochten en veel gebouwen zijn kapot gebombardeerd. Volgens Israël komen er nog meer zware gevechten aan. Aan de Engelse kust is de schedel van een groot zeemonster gevonden... dat zo'n 150 miljoen jaar geleden leefde. De schedel van de Pilosaurus is zo'n 2 meter lang en zat verstopt in een klif. De Pilosaurus was volgens de BBC een ultieme moordmachine en kon wel zo'n 10 tot 12 meter lang worden. En McDonald's in het Verenigd Koninkrijk zegt sorry. Dat doen ze allemaal na een filmpje dat viral is gegaan... waarin een van hun bewakers een dakloze man wegjaagt. Ja, dat gebeurt niet op een normale manier, want de bewaker begon de vloer te boenen... waardoor de slaapzak van de dakloze man helemaal doorweekt raakte. Leave me alone. meer That's outrageous behavior. You got admit that's outrageous behavior. What Ja, de dakloze man sliep naast een van de vestigingen van de Mac in Londen. En McDonald's zegt nu in een reactie op dat filmpje dat ze geschokt zijn... en dat de bewaker niet meer wordt ingehuurd. En dan nog het weer. Begin vanavond komt er regen aan, maar later op de avond wordt het alweer droog. Morgen een droog dagje en ook een graadje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 and no, I just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know. things we could do. My heart is pumping for love. You left me longing for you. seguimos bailando toda la noche. Chihuahua. Es el verano de Chihuahua.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 ik een klootzak ben, zou je janken.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 spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love. 为难。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 she tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lodge and the light that you shine can't be seen? the glue thought it'd be the two of us And this time I know it's real The feeling that I feel I know if I put my mind to it I know that I really can do it I got my open center